12 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Congolese arts Dennis Mukwege en de Jezidische mensenrechtenactivist Nadia Murad... krijgen de Nobelprijs voor de Vrede. Het Nobelcomité prijst de twee vanwege hun inzet... voor slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden. Mukwege behandelt als gynaecoloog slachtoffers van seksueel geweld in Congo. Murad overleefde zelf seksuele slavernij onder islamitische staat in Irak... Ze ontvangen met de prijs samen een bedrag van omgerekend 860.000 euro. Vorig jaar ging de prijs naar de internationale campagne voor afschaffing van nucleaire wapens. De oppositie in de Tweede Kamer wil dat de dividendbelasting toch niet wordt afgeschaft... nu Unilever heeft besloten de verhuizing naar Rotterdam af te blazen. De oppositiepartijen willen zo snel mogelijk een debat. PVV-leider Wilders wil dat de afschaffing meteen van tafel gaat. Volgens GroenLinks-leider Klaver valt nu het allerlaatste argument voor afschaffing weg. PvdA-voorman Ascher twittert dat het kabinet vandaag nog moet besluiten de dividendbelasting in stand te houden. Regeringspartij VVD laat weten dat het standpunt over de dividendbelasting niet verandert. De gemeente Moerdijk is bezig met een grote schoonmaakactie... rond een parkeerplaats langs de A16. De parkeerplaats bij Zevenbergse Hoek is berucht omdat veel Albanese er in vrachtwagens klimmen. Ze proberen zo als verstekeling in Engeland terecht te komen. Vier Albanese zijn vanochtend aangehouden, meldt Omroep Brabant. Ze hielden zich schuil in een maisveld, wachtend op een kans om in een vrachtwagen te klimmen. De schorsing van Feyenoorder Robin van Persie gaat niet door. De spits kreeg in het duel met Vitesse afgelopen weekend een rode kaart na een tackle. De aanklager betaald voetbal wilde hem drie duels schorsen... waarvan één voorwaardelijk, maar de tuchtcommissie van de KNVB sprak hem vrij. Het weer dan nog veel zon met wat hoge bewolking. Blijft droog, het wordt zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, met ochtends ook veel zon. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Zondag is het weer koeler met 16 graden.